Mariette Krol met het NOS Journaal. Paus Johannes Paulus II wist in zijn tijd als bisschop van Krakau al... van kindermisbruik door priesters in zijn bisdom. Hij liet pedoseksuele priesters die tot een celstraf waren veroordeeld... overplaatsen en in een ander bisdom verder werken. Dat blijkt uit Poolse documenten die door een Nederlandse journalist zijn opgespoord... Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat de paus pas in 1985, toen hij al zeven jaar paus was, van seksueel misbruik door geestelijke hoorde. Uit de documenten blijkt dat hij er al in de jaren 70 van wist. De Poolse paus werd in 2014 heilig verklaard, negen jaar na zijn dood. Minder aandacht voor de bestrijding van corona kan er uiteindelijk toe leiden dat er een nieuwe dodelijke variant ontstaat. Daarvoor waarschuwt directeur Tedros van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook al heeft volgens hem 90% van de wereldbevolking immuniteit... dat betekent niet dat landen achterover kunnen leunen. De WHO roept landen op om risicogroepen te blijven aansporen zich te laten vaccineren... zoals mensen boven de 60 en mensen met onderliggende klachten. De politie heeft drie mensen uit Bergsenhoek opgepakt... die de tbs'er die tijdens een begeleid verlof ontsnapte en een vrouw neerstak... mogelijk hebben geholpen. Het gaat om een 38-jarige vrouw, een 19-jarige man en een 16-jarige jongen. Ze zouden de man in een auto hebben helpen vluchten... toen hij woensdag ontsnapte aan zijn begeleider. En de Rijksvoorlichtingsdienst heeft foto's vrijgegeven van prinses Amalia... op kennismaking bij de landmacht, luchtmacht en marine. Het was een van de cadeaus voor haar 18e verjaardag. Op de foto's uit het voorjaar en de zomer is onder meer te zien dat de prinses in een tank rijdt... in een onderzeeër meevaart en in een straaljager vliegt. Het weer bewolkt en de temperatuur ligt rond het vriespunt. De komende dag ook wat zon, 2 tot 4 graden wordt het. Zondag overwegend bewolkt en na het weekend neemt de kans op regen toe...